3 januari, jaargang 24 van de hitlijst. De hitlijst bestaat deze week uit 16 stijgers, 3 zittenblijvers, 18 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Dit jaar werd niet gehaald door Mr. Prompts en Waves, Cerebro, Mimi Mi, en Stromae Papa Ute. Een goede week, dat is het voor Stormprint. Look Right Through is de snelste stijger, namelijk 13 plaatsen. Jason Rullo, to Shane Talk Dirty, zak 13. De langsgenoteerden, dat waren er twee. Allebei onderaan op 40 en 39. One Direction, Best Song Ever en Taylor Swift, Ed Sheeran, Everything Has Changed. 15 weken in de lijst terug te vinden. In de 193 op deze 3 januari in Rome proberen senator in de keizerlijke paleis een staatsgreep te plegen. Maar deze wordt uh, eh, verijdeld. Iets minder lang geleden, 1919, de Ernst eh, Rutford die slaagt erin een atoom te splitsen. De oprichting van Apple was op 3 januari 1977 en in 2008 de olieprijs komt voor het eerst boven de 100 dollar per vat uit. dat op 3 januari. Terug naar 3 januari 2014, de dag van vandaag. Draaien wij voor jou de nummer 19.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 Bits of disappointments, except for one or two. Some of them are angry, some of them are mean. Most of them simple 13 weken staat ze in de lijst van Europa. Katy Perry en Roar. Deze week zak ze 5 plaatsen van 13 naar 18. Daarvoor Rob Williams, Go Gentle. Zijn vierde week dus omhoog van 23 naar 19. John Newman en Cheating staat 9 weken in de lijst. Vorige week nog op 11, deze week zak het naar 17. En de nummer 16 die gaat wel omhoog. Van 20 omhoog naar 16 in de zesde week. Cher Lloyd en T.I. I Wish. I never through that. I wanna be wherever you at. So you wishing you could kiss me. Do you really wanna do that? Eh? Make a wish, girl. Yeah. I wish I was sober, I wish I was fast. Wish I could shoot with a bad twee plaatsen in haar negende week. Birdie en Wings. naar voren op 12 die je Coldplay met Atlas. Conor Maynard, Are You Crazy? Deze week op 13 en 14 was er voor Je Legend Made to Love. We gaan de top 10 in doen dat met de nummer 10. James Arthur. In zijn achtste week gaat hij omhoog van 16 naar 10. You're Nobody Till Somebody Loves You.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 Vier weken geleden kwamen ze de lijst binnen. Althans, vijf weken geleden. Vorige week was er geen lijst. Storm Queen en eh, Look Right Through. En deze week zijn ze de snelste stijger. 13 plaatsen winst voor hun. Vorige week 19, deze week terug op nummer 6. Straks Lily Allen, Somewhere Only We Know. I'm quite sure that you never knew. get comfortable. Looking so hot, I think that I might fall. wanna win the trick op 33 binnen met A Little Me. De dames van Little Mix. Dit was die andere tophit van ze. Althans Move. Zes weken in de lijst. Vorige week op 4. Deze week blijven staan op een nummertje 4. Voor op 5 Lily Allen, Somewhere Only We Know. Van 12 omhoog naar 5. En de snelste stijger Storm Queen, Look Right Through. Tijd om de top 3 in te gaan. doen dat met een plaat die zes weken in de lijst genoteerd staat. Vorige week nog, na twee weken geleden oké, okay, op nummer 5 stond.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 De vorige jaar met Elastic Heart, die ging van 5 naar 3 toe. En hadden nou we nog één zitten blijven deze week en dat is dus de nummer 1. Eminem en Rihanna. De zevende week dat ze in de lijst staan nog steeds bovenaan.